Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een weerstation op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is windkracht 8 gemeten. Dat betekent dat er sprake is van een sneeuwstorm. En dat gebeurde 11 jaar geleden voor het laatst in Nederland. In het hele land geldt sinds middernacht code rood vanwege het strenge winterweer. Het advies is om tot en met vanavond niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Op een aantal plaatsen in het land zijn ongelukken gebeurd als gevolg van de gladheid. Tientallen studenten in Amstelveen moesten afgelopen avond hun huis uit vanwege brand. Op de vierde verdieping van een flat was brand uitgebroken in een keuken. Vijf mensen raakten gewond door de rook. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Vijftig bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen sporthal. De meeste van hen konden later weer terug naar huis. Een paar studenten moeten de nacht ergens anders doorbrengen. De man die vrijdag werd opgepakt voor een oude moordzaak in Groningen... was destijds in beeld als potentiële verdachte. Dat meldden de Telegraaf en Dagblad van het Noorden. De man uit Gelderop werd opgepakt na nieuwe aandacht voor de dood van Els Slurink in 1997. Ze werd in haar eigen huis doodgestoken. De naam van de verdachte werd destijds door de politie in het dossier toegevoegd aan een lijst van veelplegers... plegers... Afgelopen maand vroeg de politie opnieuw om informatie over de cold case in Groningen. Dat leverde ruim 140 tips op. Vier skiers zijn om het leven gekomen door een lawine in de Rocky Mountains... in de Amerikaanse staat Utah. Vier anderen konden worden gered. Doordat de acht wintersporters lawinepiepers bij zich hadden... konden ze onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De vier overlevenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer op veel plaatsen sneeuw. In het zuiden en zuidoosten is ook kans op ijzel. Overdag blijft het op veel plekken sneeuwen. De temperatuur ligt vrijwel overal ruim onder het vriespunt, onder meer door de stevige oostenwind.